Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Het ministerie van Onderwijs trekt de komende drie jaar 87 miljoen euro uit om ongelijkheid aan te pakken. Met dat geld moeten kinderen van laag opgeleide ouders dezelfde kansen krijgen als kinderen die uit een hoger sociaal milieu komen. Uit een onderzoek van de onderwijsinspectie kwam naar voren dat nu het gezin waaruit een kind komt steeds bepalender is voor zijn loopbaan in het onderwijs. De extra miljoenen gaan onder meer naar schakelklassen. Een spookrijder heeft vanavond meerdere aanrijdingen veroorzaakt op de A59. De rit begon op de provinciale weg tussen Tilburg en Waalwijk en eindigde in een crash op de A59 tussen een bos en Waalwijk. De vrouw reed op de N261 met grote snelheid langs de weggebruikers aan de rechterkant tegen het verkeer in. Veel automobilisten moesten uitwijken en liepen zo blikschade op. Na nog eens een rit van 6 kilometer op de snelweg botste de bestuurster uiteindelijk tegen een auto en crashte in de vangrail. De vrouw is aangehouden. De A59 was een tijd afgesloten, maar is nu weer open. Behalve de vrouw zelf zijn er geen gewonden gevallen. Tientallen voetbalclubs en gemeenten hebben zich gemeld bij de autobandenbranche voor een nader onderzoek naar de gemalen autobanden op hun kunstgrasvelden. Aanleiding voor het onderzoek is een uitzending begin deze maand van het tv-programma Zembla, waarin wetenschappers zeiden dat de rubbergranulaatkorrels die op veel kunstgrasvoetbalvelden liggen mogelijk kankerverwekkend zijn. De bandenbranche spreekt dat tegen. Er zouden tientallen onderzoeken zijn die laten zien dat de korrels geen kwaad kunnen. Twee brancheorganisaties roepen clubs, stichtingen en gemeenten op om zich te melden voor een nieuw, gratis onderzoek. Dat staat los van het onderzoek dat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu doet. Het weer, vannacht plaatselijk mist en de temperatuur kan in het binnenland dalen tot een graad of 4. Morgen lost de mist in de loop van de ochtend op, daarna schijnt de zon. Alleen in het noorden en oosten zijn er wat meer wolken.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 Het is vandaag aflevering 1200. En 1200, ja, dat is dan toch weer een, een feestje waard. En dat gaan we vieren op de volgende wijze. Dat ik de 30 absolute nieuwe tracks gedraaien draaien. Of uit de nieuwste albums, de 30 nieuwste albums eh, die eh, afgelopen tijd bij Peaceful Radio zijn binnengekomen. Het eerste album, en dat is een club die ook een feestje viert, dat is maar dan een veel groter feest. Dat is Arc Music. Ze hebben een promotie dubbel cd uitgebracht met eh, Celebration World Music 50 Years, 40 jaren bestaan zij al. En hebben ongelooflijk albums uitgebracht. Al van muziek over de hele wereld. Nou, dat is natuurlijk een feestje waard. Ik kon zelfs naar een feestje toe van hun. Moesten natuurlijk afslaan, want reten druk hier. En, eh, maar goed, uh, desalniettemin is het eh, toch heel erg leuk dat, zij, dat er aan je gedacht wordt.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 Will you marry me? I will honor thee. Am I worthy of the love that you bestow upon me? Will you marry me as I stand before thee? I am naked in my heart, and I do adore thee. Sometimes I crumble, sometimes I'm on bended knee. Sometimes I simply cannot bear the love you pour down on me. It's just too beautiful, it's just so heavenly. Will you take this golden ring and will you marry me? These are my precious days, these are my wonder days.